na een bomaanslag bij het vluchtelingenkamp. Daarbij vielen zeker zes doden en veertien mensen raakten gewond. Door het afsluiten van de grens werd automatisch ook alle hulp aan de 70.000 vluchtelingen stopgezet. Nederland en Italië gaan een zetel delen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering van de VN heeft het voorstel van de twee landen officieel goedgekeurd. Eerder melden bronnen al dat het voorstel erdoor zou komen. Dinsdag hadden Italië en Nederland na vijf stemronden evenveel stemmen. Daarop stellen de landen voor om de zetel te delen. Italië neemt volgend jaar plaats in de Veiligheidsraad en Nederland in 2018. Toeristen die na de aanslag in Istanbul niet meer naar Turkije durven, krijgen geen geld terug. In de Telegraaf zeggen reisorganisaties dat Turkije een veilig vakantieland is. Voor de badplaatsen geldt geen negatief reisadvies. Sommige directe reizen naar Istanbul kunnen wel geannuleerd worden. Bij KLM kan bijvoorbeeld tot 12 juli kosteloos worden omgeboekt. Veel mensen komen na hun pensionering krap te zitten, waarschuwt het Nibud. Vergeleken met de huidige gepensioneerden bouwen ze minder pensioen op, terwijl de zorgkosten en woonlasten toenemen. Veel dertigers, veertigers en vijftigers verdiepen zich daar te weinig in, zegt het Nibud. Van hen heeft straks een kwart te weinig pensioen. Portugal heeft zich op het EK voetbal geplaatst voor de halve finales. De Portugezen wonnen in Marseille na strafschoppen van Polen. Na de reguliere speeltijd was het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Portugal won doordat de doelman de penalty van de Pool Blasikowski stopte. Het weer, veel bewolking met vanuit het westen lichte regen of buien. Het wordt 19 tot 21 graden.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 Shy Maestro is een van de vele artiesten die op Noordzee Jazz dit jaar optreden. En deze uitzending staat ook volledig in het teken van Noordzee Jazz. De vorige uitzending in mei stond dat ook al, maar toen heb ik vooral artiesten gedraaid die op de zaterdag optreden. En vandaag ligt de nadruk vooral op artiesten die op de vrijdag en op de zondag optreden. Waaronder Shai Maestro. Het is een Israëlische pianist. Hij heeft van 2006 tot 2011 met de bekende Israëlische bassist Avisha Cohen gespeeld. En hij speelt nu samen met ehm, de bassist Jorge Ruder en de Israëlische drummer Sifra Rafitz veel van hun muziek staat in het teken van, ehm, van politiek. En ook dit nummer wat ik draaide staat in het teken van het conflict. Langlopende conflict tussen Palestina en Israël. We gaan verder met wederom een pianist. Eh, Giovanni Goody. Met een trio. Eh, waarin hij samenspeelt met Jao Lobo. En eh, bassist Thomas Morgan. En die hebben een geweldig album gemaakt. Dit, dit album heet This is the Day. En u gaat luisteren naar The Game of Silence. En zowel Giovanni Goody als Shai Mestro kunt u op vrijdag op Noordse Jazz horen. Giovanni Goody met The Game of Silence. Giovanni Goody trio met The Game of Silence. Het leuke aan het maken van zo'n uitzending als deze... is gewoon dat je regelmatig parels van muziekalbums tegenkomt. En dit album was er ook zo een. Volgende wat ik ga draaien is The Cats Dance van Aaron Deal. Een Amerikaanse jazzpianist ehm, die ook zelf nummers schrijft... en die eh, in 2015 een album heeft uitgebracht. Het heet Spacetime Continuum... En op North Jazz treedt hij samen op met uh, jazzzangeres Cecile McLaurin Savant. Van haar heb ik vorige keer al een eh, nummer gedraaid. En vandaag Aaron Deal met Cats Dance. Dance. En het houdt niet op. Ik heb nog een prachtig nummer van het Frans van Chaussy Quintet. Het album heet When the World Comes Home. En het nummer heet Along the River. Het is een album wat gaat eigenlijk over het, eh, het verhaal van... het oudste verhaal wat er bestaat. Namelijk het, het verhaal van Adam en Eva die ehm, uit het paradijs worden verdreven. En Frans van Chaussy de Duitse componist, heeft dit genomen als uitgangspunt... en heeft daar negen nummers op geschreven eh, waar dit album uit bestaat. U gaat luisteren naar Along the River, eh, Frans van Schwassi op piano... Alex Simu op klarinet, Jeffrey Bruinsma, de Nederlandse Jeffrey Bruinsma op viool... Jurg Brinkman op cello en Jongo Sun op drums. We naar Frans van Schwassi Quintet met Along the River. Zij treden op op zondag op North Jazz. Wie ook op zondag optreedt is Charles Lloyd. Ehm, hij is 78 jaar, is een Amerikaanse ehm, saxofonist, fluitist... en maakt dus al heel lang eh, jazzmuziek. En heeft onder andere gewerkt met Chico Hamilton en Cannibal Adderley. Hij heeft een eh, eigen kwartet ook opgericht... en hij is vanaf de jaren 60 eigenlijk al bezig om Oosterse muziek te mengen met ehm, modale jazz. En dat leverde hem eh, veel succes op. Ik heb een eh, nummer uitgekozen van een album uit 2016... Eh, wat hij samen met de Marvels heeft gemaakt. Het nummer heet I Long To See You. Op dit album um, staan ook een bijdrage van Nora Jones en van Willie Nelson. Ik ga een nummer draaien wat hij samen met Nora Jones heeft gemaakt. Dat heet You Are So Beautiful. Op North Sea Jazz eh, zal hij weer met andere artiesten optreden... waaronder Jason Moran, Ruben Rogers en Eric Harland. Maar voor nu gaat u luisteren naar Charles Lloyd en de Marvels... You Are So Beautiful met Nora Jones. Charles Lloyd met Nora Jones. Iemand die ook weer op Noordse Jazz staat... en die als u op zondag gaat eh, zeker eh, moet zien... is natuurlijk de man met de gouden stem, Gregory Porter. Hij heeft een prachtig nieuw album uitgebracht, Take Me to the Alley. En daarvan gaat u luisteren naar Holding On... than this. I thought my heart had grown colder, but the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on and it's holding strong. Even though I tried to make it played the part, but I can't fake it. It keeps holding on and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on. times that were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on and it's holding strong. Even though I tried to make it play the part, but I can't fake it. It keeps holding on and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. it keeps Reporter met Holding On. die ook optreedt ehm, is Sabrina Stark. Zij treedt op op Statendag. En deze veelzijdige Nederlandse artieste heeft in 2015 wederom een mooi album afgeleverd. En daarvan ga ik draaien Speak Up Love, Sabrina Stark. Identity has something to do with the nature of love. the degree of it that you're able to absorb into your being. Capture love in all different types and shape. Help us to define love. That gun in hand, newborn, empty, loud love. Help us now Brinne Stark met Speak Up Love. We gaan verder met een Belgische jazzzangeres, Melanie, Melanie de ba Zij is de dochter van een Belgische moeder en een Italiaanse vader. Op haar derde startte ze met ballet en vanaf acht jaar met dwarsfluit. Vervolgens werd ze lid van een, eh, van een ensemble waar, eh, op haar twaalfjarige leeftijd... waarmee ze een maand toerde in Canada. Vanaf haar vijftiende werd eh, ze eigenlijk door haar passie voor rockmuziek werd ze lid van een rockband... waarvoor ze ging componeren ook. En na een aantal jaren is ze volledig omgeswitcht naar de jazz. Ze is in het conservatorium in Brussel gaan studeren... en eh, heeft door Rusland getoerd... En ze heeft in 2006 eh, een prijs gewonnen. De Django Doorprijs voor Jong Talent. En in 2007 haar eerste album gemaakt. A Stomach in Burning. Waarvoor ze heel lovende kritieken kreeg. Haar tweede album werd uh, omschreven als simpel en sensueel. Het heet No Deal. En u gaat luisteren naar I'm Gonna Leave You van Melanie, Melanie de Biasio. No more. No more. I'm gonna leave you with your money. I want somebody to call me honey. I don't wanna go dreams. I wanna hear sweet things. I need affection and not protection. When you're teasing, you should be squeezing. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. No more. I don't need you. no more, no more, no more. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. Cause I to Yes, I'm gonna. Melanie de Biasio met I'm Gonna Leave You. Een nummer van Nina Simone. En haar stem is wel bijzonder. Het laatste nummer van dit uur is van Kenny Barron en Dave Holland. Het komt van hun album The Art of Conversation. Zij spelen op Noordse Jazz op zondag. En zij hebben al sinds 2012 een, eh, een duo waarin zij, waarmee ze optreden over de hele wereld. En ze hebben een prachtige muziek gemaakt. U gaat luisteren uh, nu voor het nieuws van 11 uur... naar een klein stukje van In Walked Bad. En daarmee ga ik verder na het nieuws van 11 uur. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag staat het volledig in teken van Noordje Jazz... en ook na 11 nog veel meer mooie muziek van Noordje Jazz.